Daarom is het dreigingsniveau verhoogd van een 3 naar 4. Dat betekent dat er een reële kans is dat er in Nederland een aanslag plaatsvindt. De dreiging komt vooral uit de hoek van het jihadisme, zegt de NCTV. Bijvoorbeeld door de oorlog tussen Hamas en Israël. De klimaattop in Dubai wordt verlengd. De top zou vanmorgen zijn afgelopen, maar het is de landen nog niet gelukt om tot een akkoord te komen. Het loopt allemaal vast op het onderwerp fossiele brandstoffen. De EU wil dat we daar uiteindelijk helemaal mee stoppen. Europese onderhandelaars proberen dat nu nog in het akkoord te krijgen... zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs. Ze proberen nu een kopgroep te vormen met andere landen... om uiteindelijk toch nog een scherpere tekst te krijgen. Maar bijvoorbeeld olieproducerende landen zoals Saoedi-Arabië en andere landen... die liggen dwars. Hackers hebben de grootste mobiele provider van Oekraïne platgelegd. Telefoon en internet ligt eruit. Volgens de provider hebben de hackers behoorlijke schade toegebracht aan de IT-infrastructuur. De tweede provider van Oekraïne kampt ook met problemen. En ook een betaalsysteem heeft last van de aanval. De verantwoordelijkheid is niet opgeëist. Bijna 1400 statushouders die wachten op een woning... worden versneld ondergebracht in hotels. Dat laat demissionair staatssecretaris Van de Burg weten. Het is een van de maatregelen om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Want volgens de staatssecretaris is de situatie daar kritiek. Het kan echt niet dat we in Ter Apel weer boven de 2000 zitten. En het kan niet zo zijn dat we weer de mensen in Ter Apel zowel de bewoners als ook de medewerkers van het uh, aanmeldcentrum ehm, verantwoordelijk houden voor datgene wat we met elkaar in Nederland moeten draaien. Toch is dat het geval. Vorige week sloeg de inspectie opnieuw alarm over de situatie in Ter Apel. De brandveiligheid is niet op orde en ook zijn er steeds meer incidenten, ook met geweld. Dan nog het weer. Er trekken nog steeds stevige buien over. Vanavond en vannacht ook kans op onweer. En ook morgen krijgen we weer een bewolkte dag met wat buien. En het wordt 6 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 65 kilometer file in onze regio. De files met de meeste vertraging vinden we terug op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Nieuwmeer. 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Een kwartier is je vertraging ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen.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 I don't believe you read the card last Christmas that I sent. You come to see the kids across the street, and then you went in your Santa Claus, I think me understand. Sometimes the toy's all gone before you reach the Rio Grande. Dear Senor Santa Claus, I tell you what I think. I know got a stocking, I set out my piggy bank. So please bring me peso that I can have for mine to get my senorita something for Christmas time. On Christmas Eve I watch for you and I know sleep a wink. If I no get Lolita something, she feels sad I think. So please, Senor Santa Claus, this Christmas be so grand. If I get peso to buy a ring for my Lolita's hand. I don't know what I buy for her, I think I buy a rose. So she can wear it in her hair most everywhere she goes. Please, Senor Santa Claus, this Christmas be so grand. I get peso to buy a ring for my Lolita's hand.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 en de vermindering van de uitstoot. Er is een reële kans op een aanslag in Nederland. Daarvoor waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Vooral de dreiging uit jihadistische hoek is toegenomen. Het kabinet neemt een nieuwe maatregel om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Een kleine 1400 asielzoekers met een verblijfsvergunning worden versneld geplaatst in hotels. Nu ze naar een hotel gaan in afwachting van een woning... wordt het minder druk in Ter Apel, zo hoopt het kabinet. Het weer vanuit het zuidwesten buien.